Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Staatssecretaris Wiebes wil het betalen van kinderopvang veranderen. Het kabinet wil kinderopvangcentra rechtstreeks een bijdrage geven... zodat ouders geen toeslag meer hoeven aan te vragen. Het is een van de manieren waarop het kabinet de belastingen wil vereenvoudigen. Zo werd vandaag op Prinsjesdag bekend. Wiebes erkent wel dat veel van de voorstellen nog moeten worden uitgewerkt. Hij zegt dat door het belastingstelsel mensen op dit moment niet makkelijk een baan vinden. Een deel van de oppositie en de Raad van State vindt daarom dat het kabinet sneller werk moet maken van herziening van de belastingen. Het bedrijfsleven vindt dat het kabinet meer moet doen voor economische groei. De voorgestelde lastenverlichting is volgens VNO-NCW, MKB en LTO Nederland niet genoeg. De vakbonden hameren erop dat er meer nodig is om de werkloosheid omlaag te krijgen. De FNV mist concrete maatregelen. De bond zegt geen woorden, maar banen. Het CNV voegt toe dat het laag houden van de BTW op zich niet voldoende is. Ook maakt het CNV zich zorgen over de positie van ouderen en zwakkeren in de samenleving. Chronisch zieke en hulpbehoevende ouderen gaan er, eh, dreigen er volgend jaar het meest op achteruit te gaan. Als ze in een gemeente wonen die stopt met de vergoeding van huishoudelijke hulp, gaan ze er tot 300 euro per maand op achteruit. Dat zegt het Nibud. Deze groepen worden door meerdere bezuinigingen getroffen. Minister Schippers van Zorg heeft voor het eerst in jaren een einde gemaakt aan de groei van de zorguitgaven. Het eigen risico stijgt met 15 euro. De zorgtoeslag gaat voor lage inkomens omhoog, maar wordt wel sneller afgebouwd voor hogere inkomens. De Duitse rechter heeft het verbod op taxidienst Uber ingetrokken. Vorige maand werd Uber in Duitsland per direct verboden in een kort geding. Uber werkt met zowel professionele chauffeurs als particulieren die met hun eigen auto klanten vervoeren. In alle landen waar Uber actief is spreken taxichauffeurs van oneerlijke concurrentie. De Duitse rechter vindt het onmiddellijke verbod overdreven. Daar moet volgens hem een normale rechtsgang aan vooraf gaan. Dan nog het weer. Vanavond rustig en meest droog. Vannacht opklaringen met kans op mist. Morgen zonnig en 23 tot 25 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 6 kilometer en richting Amsterdam bij knopen Muidenberg 3. Op de A2 Utrecht en Bos voor Knopendel 3 kilometer, A12 utrecht en Haag voor de Meer 3, A16 Rotterdam richting Breda bij Dordrecht Centrum 3 kilometer en richting Rotterdam voor Randweg Dordrecht 2. Op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Evening en Lexmond 3 kilometer. En verderop voor de brug Gorkum nog eens 3 kilometer.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 emotional transition. 面。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 amount of good and some self control. 6.9 is Zon, Zee, Zandvoort en you.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 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.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 us all through the night. And I know that deep inside you need me. No one else can make it right.